Maar gisteren besloten de burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg anders. Vanwege de hoge besmettingscijfers in die regio. Niet te begrijpen vindt deze kroegeigenaar in Roermond maar ze wilden feesten met 16.000 man op een plein. We zouden het jaarlijkse 11 van 11 feest hier voor de eerste keer mogen organiseren. Onze burgemeester heeft besloten dat het niet door kan gaan. En een paar kilometer verderop wel. Ik, ik snap het persoonlijk niet. De kroegen in Noord- en Midden-Limburg mogen met coronapas wel carnavalsvierders binnenlaten. In Amsterdam worden morgen 20.000 klimaatactivisten verwacht. De gemeente, politie en het OM hebben demonstranten dringend geadviseerd om anderhalve meter afstand te houden. Ook in Glasgow, waar de klimaattop nog altijd bezig is, wordt morgen een grote klimaatmars gehouden. Een nieuwe medaille voor Nederland bij het EK zwemmen. Kira Toussaint heeft opnieuw goud gewonnen op de 50 meter rugslag. Gisteren won de zwemster ook al goud op de 200 meter rugslag. Bij de rugslag pakte Maaike de Waard brons. En een bijzonder moment vandaag voor koningshuisfan José. Al jaren volgt ze koningin Maxima op de voet. Maar door haar gezondheid was vandaag waarschijnlijk de allerlaatste keer. En dat ging Maxima ook niet in de koude kleren zitten. Ze zag José staan en gaf haar een lange knuffel. Dat klonk zo. ik wil het eigenlijk Ja, kom. ja, Maxima zegt dus, ik ga u missen. José volgt de koningin al jaren voor een modewebsite. Afgelopen week kreeg ze te horen dat ze borstkanker heeft en dus een stapje terug moet doen. Het weer vanavond eerst vooral droog, later op de avond wat buien. Morgen bewolkt en regenachtig met soms harde wind en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat bij Helo 3 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten.